Dit is Renate Evers met het NOS -naal. Op de luchthaven van Karachi is urenlang gevochten tussen zwaar bewapende militanten en de Pakistanse veiligheidsdiensten. De militanten bestormden gisteravond laat een terminal op de luchthaven. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. Het duurde vijf uur voordat de autoriteiten de luchthaven weer in handen hadden. Ze zeiden dat alle tien terroristen waren gedood, maar inmiddels zijn er berichten dat er opnieuw wordt geschoten. Grote sponsors willen dat de FIFA de beschuldigingen over corruptie bij het toekennen van het WK aan Qatar grondig bekijkt. De trouwste sponsor van de FIFA, sportmerk Adidas, zegt dat de berichten niet goed zijn voor het voetbal, voor de FIFA en voor zijn partners. Ook Sony, Visa en Coca-Cola willen dat de berichten over omkoping goed worden onderzocht. De FIFA wil niets zeggen over de beschuldigingen totdat een intern onderzoek is afgerond. Een man en een vrouw hebben in de Amerikaanse stad Las Vegas twee politieagenten doodgeschoten die aan het lunchen waren in een pizzeria. De twee vluchten daarna naar een filiaal van het warenhuis Walmart aan de overkant van de straat en schoten daar een klant dood. Daarna pleegden ze zelfmoord. Over een motief is nog niets bekend. Het personeel van de metro in de Braziliaanse stad Sao Paulo gaat door met staken, ondanks een verbod van de rechter. De vakbonden en metrobedrijf kunnen het niet eens worden over een salarisverhoging. Al vier dagen rijden er geen metro's in de stad. Als het conflict niet voor donderdag is opgelost, zal dat gevolgen hebben voor het WK voetbal. Het stadion van Sao Paulo is het makkelijkst te bereiken met de metro. Het weer vanochtend wisselen wolken, zon en een lokale bij elkaar af. Later wordt het overal droog en gaat de zon meer schijnen. Tot 25 tot 30 graden. In de avond zware onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.